Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie van de schietpartij in San Bernardino doodgeschoten. De man en vrouw kwamen om in een vuurgevecht met de politie. Daarbij raakte ook een politieagent gewond. Er is nog een derde persoon opgepakt, maar het is niet duidelijk of die iets te maken heeft met de schietpartij. Rond lunchtijd vielen schutters in militaire kleding een zorgcentrum voor gehandicapten binnen. Ze hadden machinegeweren en handvuurwapens bij zich. Bij de schietpartij kwamen zeker 14 mensen om het leven, 17 anderen raakten gewond. Het Braziliaanse lagerhuis is een procedure begonnen om president Rousseff af te zetten. De oppositiepartijen hebben daar in september een verzoek voor ingediend. De regering van Rousseff wordt verdacht van het overtreden van de wet en gerommel met de boekhouding. Zo zou er geld zijn gebruikt van staatsbanken om gaten in de begroting te dichten. Rousseff heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Groot-Brittannië gaat luchtaanvallen uitvoeren op doelen van IS in Syrië. Daar heeft het Britse lagerhuis afgelopen avond mee ingestemd na een debat van meer dan tien uur. De Britten bombarderen nu alleen doelen in Irak. Premier Cameron wil ook gevechtsvliegtuigen kunnen inzetten boven Syrië, omdat hij vindt dat Groot-Brittannië na de aanslagen in Parijs niet kan achterblijven in de strijd tegen islamitische staat. Frankrijk, de VS en Rusland voeren al luchtaanvallen uit op Syrië. De politie in verschillende Europese landen heeft een groot netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Er zijn in totaal 23 verdachten opgepakt voor het smokkelen van vluchtelingen naar de Europese Unie. De verdachten zijn vooral Syriërs en Grieken. Er zouden elke dag zo'n 100 vluchtelingen via de Balkanroute naar het noorden zijn gesmokkeld. De bende was waarschijnlijk al twee jaar actief. Het weer op de meeste plekken bewolkt bij 6 tot 9 graden. Overdag in het oosten en zuiden eerst nog wat zon, maar daarna meer bewolking. Het blijft tot de avond overal droog en het wordt een graad of 10.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 I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared. Something good comes with the bad. Songs never just sad. doesn't have to be this way. Just count the hours. Cause when your bed is made, then baby, it's too late.